Jelle Visser met het NOS-journaal. De klanten die sneltesten en mondkapjes bestelden bij de stichting Hulptroepen... hebben daar geen enkel financieel nadeel van ondervonden. Dat zegt Siewert van Liende tegen persbureau ANP. Hij reageert ermee op een artikel van Follow the Money. Dat meldde vanochtend dat Van Liende en zijn partners, behalve aan de overheid... ook geld verdienden aan de verkoop van mondkapjes en sneltesten... aan zorginstellingen en bedrijven. De afnemers dachten dat ze in zee gingen met een organisatie zonder winstoogmerk. De Tweede Kamer onderbreekt woensdag het zomerreces voor een debat over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het reces was woensdag pas begonnen. In het debat zal worden gesproken over de snelle toename van het aantal besmettingen en de nieuwe coronamaatregelen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 10.345 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ruim negen keer zoveel als een week geleden. De politie in Delft heeft acht minderjarige jongens opgepakt... die een videoclip aan het opnemen waren met messen en steekwapens. De politie heeft de messen, waaronder een paar vleesmessen, in beslag genomen. De jongens zijn meegenomen naar het politiebureau... en werden na verhoor opgehaald door hun ouders. Hoe oud de jongens zijn is niet bekendgemaakt. Een bepaald type nachtvlinder krijgt in de VS een nieuwe naam omdat de oude beledigend is. De naam Gypsy Moth, zigeuner, is denigrerend voor Roma of Sinti. Het is de eerste keer dat de naam van een insect wordt aangepast in de VS omdat die als beledigend kan worden ervaren. Ook de naam van de iets minder bekende Gypsy Ant, de mier, is aangepast. Mogelijk volgen er nog meer namen. En in de Utrechtse wijk Zuilen is gisteravond, eh, zijn gisteravond verschillende ruiten gesneuveld door een ontploffing. De omgeving van de Marnixlaan werd opgeschrikt door een harde knal. Een muur bij een voetbalpleintje bleek te zijn opgeblazen. Niemand raakte gewond. Volgens de politie hebben 5 à 10 woningen ruitschade. Het weer, vooral in het zuiden, komen enkele buien voor. Maar vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen laat de zon zich weer af en toe zien. Later komt er het plaatselijk een onweersbui voor.